met hoge snelheid in op de glazen pui van het gebouw. Het extra beveiligde glas voorkwam dat de wagen kon binnendringen. De Telegraaf spreekt van een aanslag... en ook de politie vermoedt dat er sprake is van opzet... vooral omdat de bestuurder busje tussen twee plantenbakken door heeft moeten manoeuvreren... om het gebouw te bereiken. De bestuurder is volgens de politie gevlucht in een donkerkleurige BMW. Getuigen worden opgeroepen contact op te nemen met de politie. ProRail wil het aantal vertragingen door omgevallen bomen en afgewaaide takken terugbrengen. De spoorbeheerder gaat daarom met drones en 3D-scans het groen langs het spoor in kaart brengen. In de spoorwegwet staat dat er binnen 11 meter van het spoor geen bomen mogen staan. De bomen die in dit gebied staan mogen dus worden gekapt, maar dat wil ProRail niet zomaar doen. Daarom wordt het groen langs het spoor eerst in kaart gebracht om te kijken welke bomen een gevaar vormen. Het kabinet trekt 300 miljoen euro uit om de dagelijkse files op de A15 tussen Papendrecht en Gorkum aan te pakken. Die weg is een belangrijke verbinding tussen de Rotterdamse haven en Duitsland en er rijdt veel vrachtverkeer. Volgens minister van Nieuwehuizen van Infrastructuur en Waterstaat... heeft de weg de twijfelachtige eer dat er dagelijks een van de duurste files van Nederland staat. Er wordt eerst gekeken of er een wegverbreding of een andere verkeerstechniek nodig is... om het fileprobleem op te lossen. In 2025 gaat de weg op de schop. De politie gaat in cassatie tegen de uitspraak van het gerechtshof in Den Haag... dat de politie voor een deel aansprakelijk is voor de schietpartij in Alfa aan de Rijn. Tristan van der Vlis schoot in 2011 in een winkelcentrum zes mensen dood... en pleegde daarna zelfmoord. Slachtoffers en nabestaanden verwijten de politie dat hij van der Vlis een wapenvergunning had gegeven... terwijl hij psychische problemen had. Het weer vrij zonnig, maar ook wat wolkenvelden. Maxima tussen 20 en 25 graden. Morgen en de dagen erna veel zon en zomerse temperaturen.